Dat is zo'n 15 centimeter lager dan de waterpiek kort voor de jaarwisseling. De hoogwatergolf trekt de komende dagen nog door Nederland. Langs de grote rivieren zal daarom ook de komende week nog wateroverlast zijn. Alaska Airlines houdt al haar Boeing 737 MAX 9 vliegtuigen langer aan de grond. Een toestel van de type moest vrijdag een noodlanding maken... nadat een half uur na vertrek een deel van de romp van het vliegtuig losliet. Daarna moest de Amerikaanse vliegmaatschappij direct deze toestellen aan de grond houden... Inmiddels heeft de luchtvaarttoezichthouder laten weten welke inspecties en werkzaamheden moeten worden gedaan voordat deze vliegtuigen weer mogen vliegen. Alaska Airlines verwacht hier een aantal dagen voor nodig te hebben. In Vlaardingen is een man zwaar gewond geraakt door een schietpartij. De politie heeft direct een verdachte aangehouden. Daarbij is gericht geschoten op de verdachte, maar die werd niet geraakt, meldt de politie op X. De gewonde man is met hulp van de brandweer uit een woning getakeld naar het ziekenhuis gebracht. Defensie gaat vandaag verder met het herstellen van de doorgebroken dam in Maastricht. Twee helikopters van Defensie hebben gisteren geholpen met het repareren van de dam. Ze plaatsten netten vol zware stenen in het gat. Tota- in totaal laten ze dit weekend 100 netten met ieder zo'n 4000 kilo aan stenen zakken bij de dam in Maastricht. In het gebied geldt een noodverordening, alleen hulpdiensten mogen aanwezig zijn. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en valt in het zuiden wat neerslag. In het noorden breekt de zon als eerste door. Later gaat de zon overal schijnen. Het wordt 0 tot 2 graden, maar door de gure wind voelt het kouder aan.